Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Pro-Palestijnse demonstranten die gisteravond actie voerden bij de Universiteit van Amsterdam... hebben uiteindelijk zelf de campus verlaten. De actievoerders willen dat de UvA alle banden met Israël verbreekt... en waren van plan om er te overnachten. Dat mocht niet van de Unie en burgemeester Halsema... die in gesprek ging met de demonstranten. Wat heeft u besproken? Eh, dat ze de barricades weghalen, zorgen dat de eh, toegang tot de universiteit volledig vrij is. Dat studenten ongehinderd en onbedreigd naar binnen kunnen. En dan kunnen ze daar op een kleine plek kunnen ze hun demonstratievrijheid uitoefenen. Een volledige barricade van de universiteit kunnen wij niet toestaan. Volgens de politie zijn er vernielingen aangericht. Veiligheidscamera's zijn met verf bespoten en de banden van een politievoertuig zijn lek gestoken. Nederland geeft dit jaar voor het eerst in jaren genoeg geld uit aan defensie. Volgens de NAVO moeten alle landen die daarbij horen 2% van hun budget reserveren voor het leger. Dit jaar halen 23 landen die norm, zegt de NAVO-baas. Which is uh, twice as much as uh, just uh, four years ago and demonstrates that more and more allies are now really stepping up and investing in our security. Sinds de oorlog in Oekraïne wordt er door landen meer geïnvesteerd in defensie. En ook Frankrijk is het EK begonnen met een overwinning. De komende tegenstander van Oranje won gisteravond met 1-0 van Oostenrijk. Frankrijk kreeg wel wat hulp van de tegenstander. Mbappé, Mbappé. Oh, een eigen goal. Een eigen goal. Arme, arme Max Weber. Zo komen de Fransen dan een voorsprong. Een nachtmerrie voor Weber. Er was wel een flinke tegenvaller voor Frankrijk. Sterspeler Kylian Mbappé viel uit met mogelijk een gebroken neus. Het is nog niet zeker of hij vrijdag mee kan spelen tegen Oranje. Het weer nog. In het noorden nog wat zon, maar verder vooral grijs en veel buien. Eerst in het zuiden, daarna ook in de rest van het land. In Limburg kan er onweer bij zitten. Het wordt 19 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al vroeg druk in onze regio. Zo rijden langzaam op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Door de werkzaamheden bij Purmerend 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Rechterrijstrook is dicht. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook van de A9 dicht. Vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein een kwartier vertraging. De N9 Alkmaar-Den Helder. 10 minuten vertraging met petten door de werkzaamheden. De andere kant op is de vertraging een kwartier op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar bij Schorel.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 om aan de NAVO-norm te voldoen van minimaal 2 Dat lukte nog nooit zoveel landen. En ook Nederland gaat de norm waarschijnlijk halen. Om misstanden te voorkomen tekenen 49 studentenverenigingen vandaag een gedragscode. Daarin staat onder meer dat er een meldpunt moet komen... en dat er een zero-tolerance beleid komt voor drugs. En Kylian Mbappé viel gisteravond bij Frankrijk uit met een gebroken neus. Het is daarom nog maar de vraag of de Franse stervoetballer vrijdag de tweede poolwedstrijd kan spelen tegen Oranje. Frankrijk won gisteravond met 1-0 van Oostenrijk. Het weer, regen vanuit het zuiden, maar in het noorden droog. Het wordt een graad of 20 vandaag. You think you got the stuff You're telling me and anyone You're hard enough You don't have to put up a fight You don't have to always be right Let me take some of the punches for you we could fly.